I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, at least your lips caress them while you pass. And I left cup of coffee that you poured and didn't drink. But at least you thought you wanted That's so much more than I can say for me But what a good year for the roses Many blooms still linger there lawn could stand another mowing. It's funny, I don't even care. When you turned and walked away, and as the door behind you closes, the only thing I know to say. It's been a good year for the roses After three full years of marriage It's the first time that you haven't made the bed I guess the reason we're not talking There's so little left say we haven't said. While a million thoughts go running through my mind, I find I haven't spoke a word. And from the bedroom, those familiar sounds of our one baby's crying goes unheard. But why? I don't zeg al, toen hij het opnam, nam deze George Jones met Tammy Wynette, toen eh, was het nogal wat ruzie daar in de studio. Maar ik heb begrepen dat het tussen <laughs> Alan Jackson en deze George Jones een heel stuk vreedzamer eraan toe ging. This is Saturday Night. Chuck Cannon, hij schreef het samen met Jimmy Stewart voor Lone Star. these overalls That wanna dance at the Union Hall Just got paid so I got a little cash I've been working all week, gonna have me a blast Monday, Tuesday, hump Wednesday, Thursday, Friday Take up all of my on Sunday, but I have a little fun on Saturday night. You are tijd regelmatig, dan grijp ik eens terug naar eh, wat oudere country music. Ja, wat is oud, maar eh, wat oudere country music om ze niet helemaal te vergeten. Zo heb ik nu weer een nummer gedraaid uit 1999, Saturday Night. En ook het volgende komt uit datzelfde jaar. Keith Harling, hij heeft het zelf geschreven. There goes the neighborhood. Now what is this I see? They're at the house across the street. couple just moving in. They're looking good, I hope they don't want friends. They're holding. zie je maar, iedereen heeft zo zijn eigen problemen of probleempjes. Keith Harling, hij zegt, there goes the neighborhood. Geschreven en geproduceerd door uh, Rodney Crowell. Geplaatst op de cd Let the, paint, Let the Picture Paint Itself uit 1994. Hij doet het samen met Trisha Yearwood. So Easy. Rodney Crowell, hij heeft het zelf geschreven dus en eh, hij voert het uit samen met uh, Tricia Yearwood. Brooks and Dunn, zij hebben My Maria uitgebracht in de albumversion, single version, maar ook in een remix. Misschien waren ze er toch niet helemaal over tevreden hoor. Spanish Cave en Neil Pressure. Zij schrijven nummers voor Marty Raven. Alhoewel die Marty Raven ook zelf prachtige nummers schrijft. Well, he spent that summer walking door to door with a can of gas and an old lawnmower. That's a surefire way to make a buck when you're 14. Well, he walked the block with no luck at all. Then he spotted a place where the I've been saving up a little every day till I had enough. And before he could finish, she said, You know I will, baby. Deep in the pocket of his holy jeans was money for the picture and a diamond ring. He took her back to that old front porch, just the music Wasn't just the wine Some other kind of magic Sending shivers up my spine And I was falling And I fell for trouble now. They say we're grown up. We've been searching all this time. And I wouldn't own up. Never would admit to flying by. each other anyhow Darling, are we in trouble now? When we talk it over, our love was a cry from a distant shore then we found each other And all that we've been searching for And I'm done Yeah, I guess by now you know I'm through with trying bring myself to let you go And all these feelings Said we never would love Darling Are we in trouble? Ik zou willen dat deze man nog eens een keer naar, eh, naar Nederland kwam. Of in ieder geval naar Europa. Ik zou er best een aantal kilometers voor, eh, voor willen reizen. Hè, om eh, Randy Travis nog eens een keer live te kunnen aanschouwen. Dit nummer, ooit geschreven door eh, Mark Knopfler, u weet wel, de voorman van de, de formatie die in de top 40 ook heel veel eh, hits heeft gescoord. En dan heb ik het natuurlijk over de Dire Straits. Deze uh, Randy Travis heeft heel wat cd's opgenomen, heeft ook heel wat duets opgenomen. Onder andere op een avondvullende tekenfilm, The Prince of Egypt, Nashville. Ik heb u al vaker iets over verteld, hè? Toch wil ik u nog een keer een nummer laten horen van diezelfde Randy Travis en Linda Davis. Geschreven door Tim Mancy en Skip Ewing. Make it true. Prachtige film was het overigens zo. Ondanks dat het een tekenfilm was. Well, the sun beats down and the sand gets hot. Where I break my back hauling endless rock. For a man-made God, I really don't believe. But I shoulder the rope and I bear the strain Wipe the salt from my eyes and ignore the pain Though I know when I fall another whip is coming And when I feel my body going down And there's nothing I can do I know if I keep as a token of God's affection. The law says I'm their property, but my heart and my soul belong to me. They can hold me, but I'll never be in their possession. Them faith to follow me. Guide us through the sea. Oh, help me, God, I'm a common man with the lives of thousands in my hands as I carry them into the land you promised. verteld. de Prince of Egypt, hij werd eh, opgenomen opgenomen die film. En eh, toen hebben ze wel de stemmetjes op een gegeven moment laten horen aan diverse schrijvers, maar niet de muziek. Al die schrijvers werden uitgenodigd in een grote zaal en er werd tegen hun gezegd van, gaan jullie nu eens op jullie eigen manier muziek schrijven voor deze film. Er werden mensen uitgenodigd van de blues, van de jazz, van de pop, van de country. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zaten heel wat eh, schrijvers daar in de zaal. Ze hebben er allemaal hun pen op losgelaten, onder andere Ron Block. En natuurlijk schreef hij dit voor Alison Krauss. God I don't believe I ever thanked you All the time my brother got sick Wasn't sure he'd make it Then he finally pulled through Hey God I want to thank you for my family They're healthy and they're beautiful We were gonna stop at two Now there's number three away wanna thank you Hey God Take good care of my nephew He was only 19 They say he didn't feel a thing Now he's there with you Hey God You know what it's like to lose someone who you truly love When you gave your son to us You must have cried then too You had Richie McDonald. Schreef het samen met Tommy Lee James, Hey God, en bracht het uit in, eh, oeps, in 2009. Dus zo oud is dit nummer nou ook alweer niet, hè. Dit nummer is wel oud, alleen opnieuw uitgebracht. Hank Williams, hij heeft het geschreven, terug te vinden op de cd You Win Again van Van Morrison en Linda Gillis.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 Nee, laat gewoon het publiek beslissen wat mooi is en wat niet mooi is. Maar ik hou wel van hele rustige nummers hoor. David Kent en uh, Christy Men. Zij schreven het volgende liedje. Blake Shelton plaatsen het op een cd... Austin. Oh, she left without leaving a number. Said she needed to clear her mind. He figured she'd gone back to Austin. Cause she talked about it all the time. It was almost a year before she called him up. Three rings and an answering machine is what she got. If you're calling about the car I sold it, if this is Tuesday night, I'm bowling. If you got something to sell, you're wasting your time. I'm not buying. If it's anybody else, wait for the tone. You know what to do If this is Austin I still love you The telephone fell to the counter She heard, but she couldn't believe What kind of man would hang on that long What kind of love that must be waited three days and then she tried again. She didn't know what she'd say, but she heard three rings and then, if it's Friday night, I'm at the ball game, and first thing Saturday, if it don't. she left her number, but not another word. Then she waited by the phone on Sunday evening, and this is what he heard. If you're calling about my heart, it's still yours. I shouldn't send This is no machine you're talking to. Can't you tell? This is Austin. And I still love you. I still love you. Door hier is dit mooi zeg. Blake Shelton van zijn album uit 2001, eh, Austin. Eh, allemaal eh, geproduceerd door hemzelf en door Bobby Braddock prachtig hoe dat die tekst bij elkaar gevonden is door die David Kent onder andere. En hoe dat het allemaal gespeeld wordt, die dynamiek die in dat nummer zit. Zo ontzettend mooi dat vindt u ook terug in dit nummer, geschreven door Eliza Schaefer, Just One. Het is een tearjerker. ik ben het helemaal met u eens, maar let eens op de muziek. Crowd gathered round a school bus, third street and out. The neighbor man said, officer, I caught it all on film. I watched my little grandson. so close to death by that man standing right there with liquor on his breath. Another little boy wasn't so lucky. He was lying there in the street, his little lifeless body Van Liza Schaefer. En eh, mooi hoe dat zij de pijn en het verdriet van een moeder die net haar kind verloren heeft... kan verwoorden in zo'n liedje, in zo'n tekst. Dit is een cd uit 2009, eh, American Saturday Night. Uitgebracht eh, door Brad Paisley.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 Hij bracht als Kamerlid in de jaren 60 een vernietigend rapport uit over de junta in Griekenland. Na de val van het regime werd in Athene een plein naar hem genoemd. Als minister koos hij vaak voor een gedegen en praktische benadering van de internationale vraagstukken. Daardoor kwam hij soms in conflict met de linkervleugel binnen de PvdA, die een idealistischer beleid wilde. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Maxima. Van der stoel wist Zorreguieta ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. In Peking heeft de politie enkele tientallen christenen opgepakt die zich hadden verzameld om een paasdienst te houden. De leden van de kerkgemeenschap, die in China niet officieel is, proberen iedere zondag op een openbare plaats een dienst te houden sinds ze enkele weken geleden uit hun gebouw zijn gezet. De dominee en andere leiders van de kerk hebben huisarrest gekregen. Formeel heeft China godsdienstvrijheid, maar christenen zijn verplicht hun diensten te houden in gebouwen die door staatsorganisaties worden beheerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker twaalf mensen omgekomen door aardverschuivingen en modderlawines. Het heeft dagenlang zwaar geregend in de deelstaat Rio Grande del Sul, waardoor ook veel rivieren en beken buiten hun oever zijn getreden. Zeker 30.000 mensen in het gebied zitten zonder stroom en in verschillende steden is de noodtoestand uitgeroepen. Het weer zonnig, droog en 20 tot 26 graden. Vanmiddag in het zuiden kans op regen, morgen maximaal 24 graden. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.